Op sommige plekken ligt 15 centimeter sneeuw en omdat het vriest blijft dat zeker lang liggen. Iedereen die de weg op wil krijgt van de ANWB het advies om eerst informatie in te winnen over de situatie op de weg. Amerika en Groot-Brittannië richten een anti anti-terreureenheid op in Jemen. Ze hopen zo het terrorisme vanuit het land in te dammen. Jemen wordt door Al-Qaeda gebruikt als uitvalsbasis. De man die onlangs een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Een Britse islamitische groepering wil een anti-oorlogsmas houden door Wooten Bassett. In die plaats eren de inwoners altijd de gesneuvelde Britse militairen. De islamitische beweging Islam for UK noemt dat onacceptabel... omdat militairen worden geëerd die hebben bijgedragen aan de dood van meer dan 100.000 moslims in Afghanistan. Een man uit Eefde is overleden als gevolg van een ontplofte gasfles op Oudjaarsdag. In de gasfles zat zuurstof... De man gebruikte dat om vlammen in een vuurkorf aan te wakkeren. En daarbij explodeerde de fles. Op het moment van het ongeluk in het Gelderse dorp stonden verschillende mensen om hem heen, maar zij bleven ongedeerd. In Ierland voert een groep atheïsten actie tegen een nieuwe wet op godslastering. wet is ingegaan op 1 januari en verbiedt elke vorm van blasfemie. Er staat een boete op van minimaal 25.000 euro. De atheïsten hebben op de website 25 citaten gezet... die door aanhangers van allerlei religies als godslasterlijk kunnen worden gezien. Het weer, vooral langs de kust een paar sneeuwbuien. In de rest van Nederland schijnt geregeld de zon en blijft het droog.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 I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. secretary to me. And at times like this, I feel you've always been close to me. Plus, I roam two work nights and try to build a good life. All work and no play, it just cost me a wife. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio, address it to my wife. Say I won't be coming. Well, there is a, we have a distribution here through Lucky Dice Music in Netherlands. They have a website, and it's also in some of the shops here in town. They can also go to my website at campenner.com, and then there's links you can buy it online. But I know there are some shops in in Netherlands that have it, but Lucky Dice Records has it online as well.